Wat the? wat, What is? What is dit? Wat is dit voor een mahoen? Pang, pang. DJ Henley, wat heb je gedaan met mijn muziek? Wat heb je gedaan met mijn muziek? Oké, <laughs> okay, Mien, waar is mijn dus? Weet je wat ik graag zou willen zijn? Een gedaan. Er staat een paard in mijn fucking gang. Wat moet ik doen? Waar moet ik mee beginnen? Oh ja, zak lekker door. Op de Ik wil je